Nou, er staat dat, ehm, dat ze willen gaan wegbewegen van het gebruik van fossiele brandstoffen en dan voornamelijk eh, de energiesector. Dus dan hebben we het over elektriciteitsopwekking, maar ook eh, warmte bijvoorbeeld, eh, hè, hoe warmte wordt opgewekt. Ehm, en dat moet eigenlijk al in deze eeuw heel erg worden versneld. Eurocommissaris Hoekstra is blij met het akkoord en noemt het zelfs historisch. Jimmy Dijk gaat Lilian Marijnissen opvolgen als partijleider van de SP. Kijk, eh, eh, natuurlijk gaan er dingen veranderen. Er staat hier een andere persoon. De omstandigheden zijn natuurlijk ook anders dan de afgelopen jaren. Er zal een nieuw kabinet komen in een andere samenstelling. Ehm, maar om nou hier te gaan staan, terwijl ik ongeveer twee dagen weet eh, dat ik de nieuwe fractieleider van de SP word. En dan in één keer te komen met een totaal nieuw verhaal. Ja, geef me alsjeblieft ook even de tijd om daarop te komen. Van Dijk zit nog geen jaar in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij bijna tien jaar gemeenteraadslid in Groningen. Spannende dagen voor Oekraïne en zes Balkanlanden... waaronder Bosnië, Servië en Montenegro. Tijdens een EU-top wordt besproken of onderhandeling over toetreding tot de Europese Unie kunnen starten. Ook voor die Balkanlanden een belangrijk moment, zegt correspondent Thijs Kettenis. Die zes landen zitten al jaren in de wachtkamer. Noord-Macedonië bijvoorbeeld is al 18 jaar kandidaatlid. Ja, en dat zal ook nog wel even zo, zo blijven. Eh, ze voldoen nog niet aan de voorwaarden. En ook is er bij veel EU-landen huiver om verder uit te breiden... bovenop de, ja, de 27 landen die nu al lid zijn. Het zal waarschijnlijk nog een hele tijd duren voordat ze inderdaad lid mogen worden, is de verwachting. Netflix heeft voor het eerst naar buiten gebracht hoe lang er naar films en series wordt gekeken. Gisteravond verscheen een lijst met de kijkuren van dik 18.000 films en series. The Night Agent staat op plek 1. Daar werd wereldwijd in de eerste zes maanden van het jaar... in totaal 812 miljoen uur naar gekeken. Daarna kwamen seizoen 2 van Ginny en Georgia... en seizoen 1 van The Glory. De hoogste Nederlandse serie was Undercover op plek 1876.